Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het nog te vroeg is om te zeggen dat de negen zijn vermist. Er wordt nog geprobeerd ze te bereiken, maar het contact met het rampgebied verloopt moeizaam. In de oorlog in Afghanistan vallen meer burgerslachtoffers dan ooit, dat melden de Verenigde Naties. In de eerste helft van dit jaar waren het er bijna 1300, 31 procent meer dan in de periode daarvoor. Het overgrote deel was slachtoffer van een aanval van de Taliban. Het aantal slachtoffers van NAVO-luchtaanvallen is afgenomen, maar niet alle slachtoffers worden in de rapportages meegenomen, bleek uit Amerikaanse documenten die vorige maand zijn uitgelekt. President Kagame is ook de komende zeven jaar president van Rwanda. De uitslagen van de helft van alle districten zijn binnen en Kagame heeft 90% van de stemmen gekregen. De verkiezingen worden door de oppositie en door mensenrechtenorganisaties een schijnvertoning genoemd. In de aanloop naar de verkiezingen werden oppositiekandidaten geïntimideerd en aangevallen. President Kagame krijgt tegelijkertijd ook veel lof voor zijn aanpak van corruptie en voor de economische groei die Rwanda kent. De brand in Husen in Gelderland is bijna geblust. Vannacht brak brand uit in een woning in een appartementencomplex. Buurtbewoners zeggen dat de bewoner mogelijk de gaskraan heeft opengedraaid... waarna er een explosie was. De man zou zijn weggereden op een motor. Het weer. Eerst nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe.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 drown the room lights up with fine white stardust. Zandvoort. Voel de zomer ja. op ZFM.